De kampen worden voor 31 januari gesloten. In de overvolle kampen worden ruim 130.000 Tamils vastgehouden. Een half jaar geleden werden er 300.000 mensen in opgevangen... die waren gevlucht voor de strijd tussen het leger en de Tamil-tijgers. Bewoners mogen pas weg als vaststaat dat ze geen banden hebben... met de verslagen rebellenbeweging. Er zijn veel klachten over het voedsel en de sanitaire voorzieningen in de kampen. Sri Lanka staat onder internationale druk om de Tamils te laten gaan. De politie in Italië heeft twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslagen in Mumbai van vorig jaar. Het zijn een vader en een zoon uit Pakistan. Ze werden aangehouden in de Noord-Italiaanse stad Brescia. Volgens de politie leverden de mannen logistieke steun voor de terreuraanslagen. Ze runden in Italië een geldoverboekingskantoor. Ze zouden onder valse naam een internettelefonieabonnement hebben gekocht... dat een dag later werd gebruikt door de terroristen in India. De aanslagen in Mumbai waren in november vorig jaar. Meer dan 170 mensen kwamen om het leven. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in China zijn zeker 37 mijnwerkers omgekomen. 71 zitten er vast onder de grond. Op het moment van de explosie waren bijna 530 mensen in de mijn aan het werk... van wie het merendeel uit de mijn wist te ontkomen. Er is een onbekend aantal gewonden. Reddingswerkers proberen contact te krijgen met de ingesloten mijnwerkers. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten, niet ver van de grens met Rusland. Dit is het zoveelste ongeluk in een kolenmijn in China. De sector is berucht vanwege de slechte staat van onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. Het weer in het midden en oosten eerst nog wat regen, geleidelijk overal droog en vanuit het zuiden zon.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 Tot aan 5 uur ben ik bij en heb ik de 40 heetste hits van Europa voor je. Dat alles alweer in de 19e jaargang van deze hitlijst. Aflevering 44 van deze jaargang vandaag 20 november alweer van 2009. De lijst deze week bestaande uit 21 stijgers, 1 zittenblijver, 15 dalers en dan nog 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat na 15 weken uit de lijst verdwenen is Pitbull met Hotel Room Service. The Rocks met Bulletproof heeft er één week korter in gestaan, in totaal 14 weken. En Caro Almarat, Back It Up, na 11 weken houdt zij het ook voor gezien. Snel stijger, die is handen, in handen van eh, Drake deze week, de best hij ever had. 8 plaatsen in totaal. En Wylon met Wicked Way, hij zakte 14 en daarmee zakt hij het snelst van allemaal. Het langst genoteerd deze week, dat zijn er twee. Madonna met Celebrations en David Guetta en Ekan. Met hun sexy bitch staan ze allebei 15 weken alweer in de lijst van Europa. We hebben genoeg platen te gaan weer dit uur. Dus we beginnen gewoon meteen met de eerste nieuwe binnenkomer. Girls Aloud heeft ondertussen een kleine pauze genomen voor ze weer de studio induiken. Maar Sheryl Crow die eh, doet het even anders. Die gaat van haar eigen album maken. En de eerste single van dat nieuwe album die heet meteen Fight For This Love. Pop Juice uh, riep meteen tijdens de première uit als eh, nummer van de dag. Euro Breakdown op vrijdag. vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. En deze week komt ze meteen binnen op nummer 37 in de Euro Breakdown. Cheryl Cole, fight for this love. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better, is it worse? Always sitting in reverse? It's just like we're going back. to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. van de X-Factor in de UK. Cheryl Cole, Fight for This Love komt deze week nieuw binnen. We gaan meteen verder met de volgende nieuw binnenkomen. Nummer 36, die slaan we even over. Dat is JC Run This Town. Zeven plaatsen zakt hij in de dertiende week. Ook Wylon met zijn Wicked Way komen we dan tegen op 35. 14 plaatsen verlies in de 11e week voor hem. En dan komen we onze Amerikaanse gitarist en zinger-songwriter John Mayer tegen. In Nederland is hij eh, vooral bekend van de twee hits Dodders en Waiting on the World to Change. Als je denkt dat dit het enige werk is van deze zanger, dan eh, kom je toch bedrogen uit. Meijer brengt namelijk binnenkort alweer zijn vierde studioalbum uit, getiteld Battle Studies. De eerste single hiervan eh, wordt trouwens Who Says. Verwacht na dit nummer nog veel meer singles van John Mayer. Mayer heeft namelijk aangegeven veel singles van dit album te gaan plukken. In tegenstelling tot zijn vorige cd's. Als allemaal nou eens zo lekker klinken als Hoesees, dan zou ik zeggen laat ze maar komen.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 Vorige week kwam die binnen op 38, deze week stijgt hij naar 32. Die populariteit van David Guetta die stijgt op dit moment ook naar ongekende proporties. Voor Europese artiesten en met de eh, dansartiesten is het altijd erg lastig om door te breken in Amerika. De Franse producer die is het wel gelukt. Voor de Black Eyed Peas produceerde de David Guetta de nummer 1 hit I Got A Feeling. En zijn eigen single Sexy Bitch eh, staat ook dik in de top 10 in Amerika. One Love is de nieuwe single die hij gaat uitbrengen in Europa. Hij doet dat samen met ook weer een andere bekende. Deze keer is de eer gevallen voor zangeres Estelle. Bekend natuurlijk van het nummer American Boy. Ketta en Estelle komen dus meteen binnen in de Euro Breakdown deze week eh, op nummer 31. Als hoogste nieuwe binnenkomer. Hoor je nu met One Love. nieuwe binnenkomer van deze week. In handen van David Guetta en Estelle One Love. Op nummer 40 vinden we deze week de Freemasons samen met Sophie Ellis Baxter. Heartbreak Make Me A Dancer. 13 weken lang staan ze in de lijst. Van 37 zakken ze dus naar 40. Keisha met TikTok staat ook 13 weken in de lijst, zakkend van 33 naar 39. Voor Madonna met Celebrations 4 plaatsen vlies. Ze komt op 35 en dat in de 15e week dat zij in de lijst staat. Cheryl Cole, Fight for This Love, nieuw binnen op 37. JC, Run This Town, 31 weken in de lijst, zakkend van 29 naar 36. Wylon Wicked Way zakt 14 plaatsen naar 35 en dat in zijn 11e week. John Mayer, Who Says, nieuw binnen op 34. Bob Sinclair en Shabba Love You No More, 13 weken ondertussen al in de lijst van 25 zakkend naar 33. Mika met Rain, 2 weken in de lijst van 38 omhoog naar 32. En net als laatste nieuwe binnenkomen David Guetta en Estelle One Love op nummer 31. Nummer 30 en 29, die slaan we over, zijn Carrie Underwood met Cowboy Casanova en Mika met We Are Golden. Dan komen we terecht op 28, daar vinden we Lady Gaga. Vorige week kwam zij binnen op nummer 35. Deze week gaat ze met Bad Romance omhoog naar 28.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 Vanavond heeft de bewolking ook de overhand, maar komende nacht komen er weer wat eh, opklaringen. Het blijft dan wel droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. De wind krimpt van eh, zuidwest naar zuid en neemt nog eens sterk in kracht af. Morgen zijn er dan wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en de zuid- tot zuidoostenwind neemt langzaam weer in kracht toe. Aan het eind van de middag wijdt het aan zeekrachtig en de temperatuur stijgt dan naar een maximale 14 graden. Zaterdagavond neemt de wolking snel toe en later op de avond en zondagnacht gaat er dan ook geruime tijd regenen. De zuid- tot zuidwestenwind waait over landmatig. matig, aan zeekrachtig en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Zondag schijnt eh, af en toe de zon, het eh, draait vooral dan ook weer om de buien. En bij die buien komt het tot zware windstoten en kan het ook tot onweer komen. De zuid- tot zuidwestenwind uh, eh, waait aan zee hard en de temperatuur loopt op naar een maximale 12 graden. Zondagavond en maandagnacht is dan ook weer bewolkt en regent het enige tijd. De zuidwestenwind eh, waait over land vrij krachtig. Aan zee wel zelfs richting de kracht 7. Dus een harde kracht weer. Temperaturen in de nacht zo tussen de 7 en de 8 graadjes. even kijken wat de ANWB allemaal nog te melden heeft. Wordt langzaamaan wat drukker in de regio. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Diemen-Noord. Daar staat 2 kilometer. Amersfoort richting Amsterdam tussen Slot en Muiden. Daar staat ook 2 kilometer. En Amsterdam richting Amersfoort op diezelfde A1 staat nog eens 2 kilometer tussen Diemen en Muiden. En dan op de A6 Muiden richting eh, Lely staat daar is weer van alles aan de hand. Bij knooppunt Muidenberg is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De omleiding is daar ingesteld. Verkeer richting Emmeloord volgt eh, Amersfoort Zwolle. En verkeer vanuit Utrecht richting Groningen volgt Amersfoort Zwolle de A1, de A28. Ook druk op de A9 nog Amstelveen richting Alkmaar. Aalsmeer knooppunt Velsen daar 11 kilometer. A10 de Ring Amsterdam, Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Geusveld en de Rij 5. En op diezelfde A10 de ring van Amsterdam, de Merige Koenplein. Tussen Sloten en dat eh, knooppunt Koenplein, daar staat ook nog eens 7 kilometer. Verder heb ik ook weer goed nieuws voor je, want als je de ruimte hebt kan je overal doorrijden.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 Dan krijg je dus het geweldige stemgeluid van Alicia Keys. Op nummer 23 stond zij deze week It Doesn't Mean Anything. Vorige week nog op 28. Deze week dus 5 plaatsen winst. En dat alles in haar vierde week. 8 plaatsen winst is er dan voor eh, Snow Patrol. De band die vorige week binnenkwam in de lijst. Toen op nummer 30. Deze week dus 8 plaatsen verder naar nummer 22. Dit is Just Say Yes. Nou, deze krijgen van mij ook nog September, Because I Love You. Derde week in de lijst, 27e vorige week, deze week 6 plaatsen omhoog naar 21. Nu is dus het geluid van Snow Patrol hier op je Zandvoorts Radio. Met alles tijdens de Euro Breakdown. I want you to stay here beside I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today take my hand.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 10 weken staat hij in de lijst, hij zakt 11 plaatsen. Lady Gaga, Bad Romance, 7 plaatsen omhoog en dat alles in de tweede week. Daniel Merriweather, Impossible, staat nu 3 weken in de lijst, gaat 4 plaatsen omhoog. Cobra Starship, Good Girls Go Bad, 11 weken in de lijst. Verdubbelt de positie, vorige week nog op 13, deze week op 26. Sean Kingston, Burning, 9e week in de lijst, Zak het van 11 naar 25. Drag, The Best I Ever Had, staat eh, nu 3 weken in de lijst. 32 vorige week, deze week naar 24. Alicia Keys, It Doesn't Mean Anything, 5 plaatsen omhoog naar 23, dat alles in de vierde week. Snow Patrol, Just CS in de tweede week meteen naar 22. September, Because I Love You, dus een eh, weekje langer, 3 weken in de lijst. Hij gaat van 27 naar 21. Nummer 20 in de achtste week. The Ian Carey Project, Cat Shaky, zak het van 15 naar nummer 20. En nummer 19 is er dan voor Britney Spears. Dit is 3. 1, 2, 3, not only you and me. Got 180 degrees and I'm caught in between. Counting 1, 2, 3. Editors Babylon. Ondertussen staan ze alweer vijf weken in de lijst van Europa. Vorige week stonden zij nog op 22, deze week omhoog naar nummer 18. Tot aan het nieuws van 4 uur krijg je nog de nummer 17. Die is in handen van Michael Jackson.